5 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanmiddag een man doodgestoken. De aanleiding is niet bekend. De steekpartij was in de hal van een ouderencomplex... bij een winkelcentrum in stadsdeel Hoogvliet. De politie van Rotterdam heeft een verdachte opgepakt. President Trump overweegt de getuigen in het impeachmentonderzoek... dat tegen hem loopt in het Huis van Afgevaardigden. Het onderzoek moet duidelijk maken of er reden is... om een afzettingsprocedure tegen Trump te beginnen... Er zijn aanwijzingen dat de president Oekraïne onder druk heeft gezet voor eigen politiek gewin. Het is niet duidelijk of Trump op schrift wil getuigen of dat hij wil verschijnen voor de onderzoekscommissie. Pensioenregelingen worden ondersteund door rammelende IT-systemen. Daardoor kunnen pensioenen elke maand honderden euro's lager of hoger uitvallen... zeggen betrokkenen tegen Nieuwsuur en Investico. Dat is een platform voor onderzoeksjournalistiek. Vorig jaar constateerde de Nederlandse bank al dat verouderde software leidt tot grotere risico's en fouten in de berekening van pensioenen. Een Amsterdammer van 30 jaar is aangehouden voor bedreiging van schrijver, columnist en programmamaker Eus van Akjol. Hij zou anoniem op Twitter een doodsbedreiging aan het adres van Akjol hebben geplaatst. Door een rechtshulpverzoek via Google in Amerika kwam de politie achter de identiteit van de man. De nieuwe uitgever van de Duitse krant Berliner Zeitung is in opspraak geraakt. Holger Friedrich kreeg de noodlijdende krant dit jaar in zijn bezit... maar bij de aankoop verzweeg hij dat hij voor de Stasi had, had het gewerkt. Dat is de geheime politie in het vroegere Oost-Duitsland. Friedrich heeft erkend dat hij informant was van de Stasi... maar hij zegt dat hij, net als veel andere Oost-Duitsers... werd gedwongen om mee te werken na een mislukte poging om de communistische dictatuur te ontvluchten. Het weer, vanavond en vannacht wordt het vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen droog. Morgenochtend wordt het ook in het noorden droog en het wordt morgen zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat 75 kilometer file in Noord-Holland. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is het het drukst... tussen Schiphol en Dorp 35 minuten vertraging... Op de A9 van Amstelveen naar Den Helder moet je rekening houden met 10 minuten extra reistijd. Het is tussen Akersloot en Heilo. Op de A27 van Utrecht naar Almere een kwartier oponthoud tussen Beeldhoven en Eemnes.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 These girls, girls, girls, girls. Not everybody's the same around the world. Southern girl, that swing, that swing, that talk, that walk Damn, look at that thing. Uh-huh. You the reason got me sneezing. God bless you. Devil got me wanna undress you. Grandma schooled me, so I must respect you. Made me aware, so I can't neglect you. You see her, the new age Aaliyah. Now trying to be her. She's shaking what her mama gave. They all want that ass, that Kim Kardashian. They get shots to get there fast, to get that cash. Uh, and they doing this back to back. She a stripper, now how we get back to that? Uh, I ain't the one to give you no hassle. You a Georgia peach, I come from the apple. You both perform on stage. I rap, you clap, the money gets stacked. Back, something like the Players Club and Netflix. Uh. she do it for her son and that certificate. Soon she will have to face it and explain to her child later how mom was getting paper. Uh, South Bronx to South Central, and I can't forget you, South Beach. I'm talking about a. kitchen, but they get to the knives. I'm talking taking care of home, get it on her own. Wouldn't be surprised if she riding on chrome. She got that hustle from her mama and that ass too. Ain't falling victim to no lanes when they pass through. Mind frame, big bang, better be about it. You ain't down to scrape for it, southern girl see about it. Independent, educated. She a queen, but she get dying on it if she want it with a They Percolator, percolator. Hate running back, front row, thunderstorm, waiting on a thunderclap. But it ain't all about strip club, nah. Even if it's the in new wow. She'll make it where you never leave it out. And she'll be there when you call. I'm, talking, about, no southern so ja. fancies about you. What makes it different is that it touches you, perhaps in a way that escapes the rationality, rationality of things.